Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Als het aan het kabinet ligt, mag ASML bepaalde machines niet meer verkopen aan China. De apparaten worden gebruikt om chips te maken en die techniek is heel erg gewild, bijvoorbeeld in China. Onze politiek verslaggever Xander van der Wulp legt uit waarom. Er is al langere tijd eh, ongerustheid over het feit dat China deze technologie inzet voor militaire doeleinden. En het kabinet benadrukt ook dat er een strategisch aspect is. Nederland wil de leiding leidende rol houden op dit gebied. We willen niet al te afhankelijk worden van China. Volgens ASML zal het bedrijf niet hard worden geraakt door de nieuwe beperkingen... omdat het alleen zou gelden voor hele bijzondere technologie... en niet voor de gewone producten die ze verkopen. De Verenigde Staten hebben eerder ook al hun export aan China aan banden gelegd. Het blijft minder gemakkelijk voor energiebedrijven om mensen af te sluiten van stroom of gas. Het kabinet had strenge regels bedacht voor de bedrijven om te voorkomen dat mensen in de kou komen te zitten. De regels golden tot 1 april, maar het kabinet wil ze nu blijvend maken. De defensieministers van de EU moeten bijlappen voor een steunpakket. Dat heeft de buitenlandchef van de EU gezegd. Er is 2 miljard euro nodig om munitie en wapens in te kopen. Op die manier kan ook Oekraïne geholpen worden, zegt de EU. Oekraïne vindt die plannen voor 2 miljard nog niet ver genoeg gaan. Volgens het land is er 4 miljard nodig. En een bijzonder telefoontje kregen ze bij een dierentuin in Texas of ze hun krokodil terug wilden. Een vrouw had 20 jaar geleden een alligator-ei gestolen uit de dierentuin en die vervolgens thuis uit laten komen, zegt de dierentuin in een filmpje. Put it in their pocket and took off and actually kept this thing as a pet uh, for at least 20 years down. Ze hield hem als huisdier dus. En nu, al die jaren later, is het beest te groot geworden voor de vrouw om zelf voor te zorgen. Alligators zijn helemaal niet geschikt als huisdier, zegt de dierentuin erbij. Thewa, zo heet hij, die, kruipt nu weer tussen zijn soortgenoten rond in die dierentuin. Het weer in het noorden droog, maar in de rest van het land natte sneeuw. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Morgen is het bewolkt en ongeveer 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan ongeveer 10 files. De files met 10 minuten of meer vertraging staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen knopen Diemen en Blaricum 10 minuten oponthoud. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en knopen Burgerveen 20 minuten. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam tussen Afrit IJmuiden en de aansluiting met de Ring...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 This is HTVI, Happy TV International, bringing you happy news from around the world 24 hours a day. Day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day. headline news from HDVI. A new energy source has been engineered by Swedish Industrial. According to European authorities, this new energy source will not pollute the air or the water and will replace oil and nuclear power within one year. We celebrate today 15 years of worldwide peace. Therefore, the Nobel Prize for Peace will no longer be given final results for the American president election, African American Senator Julia Crown is elected with a vast majority of 98%. A lucky UCLA student has discovered a cure for both AIDS and cancer today. FDA and lab industries announced that the cure would be available worldwide as soon as next week and for free. No murder or sexual abuse reported today. No fatal car crash and no airplane attack. One last look at the weather forecast and temperature from around the world. The sun is shining everywhere and temperature are just right for everyone. Log on to our website at www.hdvi.com for more happy news.